Hij zegt dat de wereld verandert en er ook gekeken moet worden naar alledaagse vormen van onveiligheid. Want bijvoorbeeld extreem weer, zoals de overstromingen in Limburg en Brabant in 2021, hebben een grote impact op mensen. Duizenden zorgmedewerkers gaan erop vooruit. Verpleeghuispersoneel en thuiszorgmedewerkers krijgen meer salaris... en een hogere reiskostenvergoeding, vertelt mijn collega Roeland van de economieredactie. Er werd natuurlijk heel veel over geklaagd hè, door het zorgpersoneel. Veel mensen moesten eh, best wel afstanden afleggen... en kregen dat maar eh, ten dele vergoed van, uh, van hun werkgever. En nou, daar is inmiddels ook een, een akkoord over. die stijgt van 10 naar 17 procent per kilometer. Nou krijgen medewerkers in vaste dienst voorrang bij het invullen van de roosters... om te voorkomen dat vaste krachten veel van de zware diensten... zoals de nachtdiensten moeten draaien. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar het vermiste duikbootje in de Atlantische Oceaan. De tijd dringt, want er is bijna geen zuurstof meer voor de vijf mensen aan boord. De Titan was op weg naar het wrak van de Titanic, bijna 4000 meter diep in de Atlantische Oceaan. Er is al dagen geen contact meer met het duikbootje. En vanaf morgen hoor je in Utrecht weer dit geluid. Ja, het carillon van de Dom. Misschien had je hem niet gemist, maar vijf maanden kon die niet worden bespeeld. Omdat de Domtoren werd gerestaureerd. Een groot deel van het klokkenspel in de toren stamt nog uit de 17e eeuw. Afgelopen maanden is het opgeknapt. Morgenmiddag om 4 uur is het eerste concert. En als het goed is, klinkt het geluid ook nog beter dan eerst.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 waarbij ze ook nucleaire straling willen laten vrijkomen. Het Kremlin noemt de bewering van Zelensky een leugen. Werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over een CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. De werknemers krijgen meer loon, een hogere reiskostenvergoeding en voorrang bij het invullen van het rooster ten opzichte van ZZP'ers. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil niet alleen vliegrampen en ongelukken onderzoeken... maar ook extreem weer en pestgedrag op school. Volgens de raad spelen allerlei vormen van onveiligheid... een steeds grotere rol in de samenleving. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden en oosten regen bij 20 tot 25 graden.